Van Vleuten werd, tot nu toe, zes keer Nederlands kampioen, één keer Europees kampioen en drie keer wereldkampioen. En vorig jaar pakte ze een gouden plak bij de tijdrit op de Olympische Spelen. Van Vleuten, kijk wat een tijd! bijna 44 km per uur. En daar is eindelijk die ontlading bij Van Fleuten. Die het natuurlijk al een tijdje wist. Het heeft er moeten zijn, denk ik. Dit heeft het al hele verhaal eh, compleet. van Fleuten zegt dat ze nog steeds hartstikke gemotiveerd is. Ook al is ze bijna 40. Maar wil ook stoppen nu ze nog op topniveau zit. Een Nederlandse Syriëganger krijgt haar nationaliteit terug. De vrouw was in 2013 in Syrië met een IS-strijder getrouwd. En in 2019 pakte staatssecretaris Broekers Knol haar Nederlandse paspoort af. De Raad van State draait dat nu terug... omdat de staatssecretaris geen rekening heeft gehouden met de situatie van de vrouw en haar minderjarige kinderen. Zij zit nu trouwens in de gevangenis. De politie heeft drie jongens uit Amsterdam opgepakt in een onderzoek naar het handelen in wapens. Ze zijn alle drie nog onder de 20. De politie deed ook een paar huiszoekingen. Daar vonden ze onder meer een paar vuurwapens, zwaar vuurwerk, 3D-printers, kogels en een ploertendoder. Dat is een soort gummiknuppel. Ook lagen er zelfgemaakte pijpbonnen. Ja, en een mijlpaal voor Tesla-miljardair Elon Musk. Hij tikt op Twitter de 100 miljoen volgers aan. Hij is de zesde persoon die dat voor elkaar heeft gekregen. Wie er nog meer op de lijst staan? Justin Bieber, Katy Perry, Cristiano Ronaldo, Rihanna en Barack Obama. Niet helemaal een verrassing dat Musk er volgers bij heeft gekregen. In april deed hij nog een bod om Twitter over te nemen. Het is trouwens nog niet duidelijk of die overname nog doorgaat. Het weer, nu nog lekker zonnig, straks wat wolken, 25 tot 29 graden. Morgen begint ook zo, maar smiddags komen de buien en koelt het af. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een file op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij afrit Amstelveen Stadshart liggen bandenrest op de weg, waardoor twee rijstroken dicht zijn.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 But this little sea, just the raindrops and me. see. In my room, it's quite a mess. How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always never see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter and so much more will make that summer of 69. caught my eye, and just like in the movies, it seems a technicolor dream. morning, morning, what did you say? Sure, I feel strong and healthy today. I know my face looks almost green. It was quite interesting where I've been. God, I don't remember where I went Or how much money I must have spent I don't suppose that it was a bit Still got a feeling that I'm going to was her name? Well, it don't matter, cause they're all the same. She had a smell of garlic, how could I be pleased? She could have surprised me with a disease. I'll never drink again don't make a sound. I'll never drink again. turning around Don't make a sound Don't make a sound I'll never drink again I'll never smoke again My throat is dry, my eyes are red And there are nails inside tweede uur ben ik begonnen met Bullet and Bullet Summer of 71 ja, dit zeg ik meestal na een zwaar avondje. I'll never drink again. Van Alexander Curly. kaartje leggen troef, roem, jas en nel. Als deze termen bekend voorkomen, dan kunt u het klaverjassen vast onder de knie krijgen. Elke woensdag kunt u in de blauwe tram aanschuiven en een kaartje leggen. Aanmelden is fijn, maar aanwaaien mag natuurlijk ook. Elke woensdag van 1 tot half 4. De locatie, grote zaal van de blauwe tram. De kosten 2,50, inclusief koffie of thee met wat lekkers aanmelden bij Linda Oudendijk. l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 06 338 03279 06 338 03279.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 I'm drowning but I'd like to stay around Around for a while For a while For a while Yesterday Yesterday Stray Cats is in 1979 door gitarist en zanger Brian Setzer in Long Island opgerichte rockabilly band. De groep werd sterk beïnvloed door de artiesten uit de jaren 50, zoals Gene Vincent, Eddie Cochran en Bill Haley. Stray Cats had aanvankelijk nauwelijks successen in eigen land. In Groot-Brittannië en Europa was het echter een ware rockabilly revival aan de gang en de singles van de Stray Cats scoorden daar wel. Na een optreden in Londen ontmoette Stray Cats producer Dave Edmonds. Hij bood aan met de band te gaan samenwerken en ging met hen de studio in om het album Stray Cats op te nemen. Het album werd in 1981 in Groot-Brittannië en Europa uitgebracht. De band werd onmiddellijk zeer populair en scoorde grote hit met nummers als Runaway Boys, Stray Cat Strut en Rock This Town. Hier zijn de Stray Cats met Runaway Boy. luisteren naar en genieten van muziek? Ben je ook zo dol op muziek? Vraag jouw favorietjes aan en bekijk en luister deze gezamenlijk via de Beamer. Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van een wekelijks thema. Klinkt het jou als muziek in de oren? Sluit dan gezellig aan. Elke vrijdag van 1 tot 3 uur. Gratis inloop. Aanmelden bij Linda Oudendijk. L.Oudendijk at plus.zandvoort.nl of via 338 03279 06 338 03279. En het is natuurlijk in de blauwe tram. The music that you hear The show, the show You just like the show The glittering, the number one The one who stole the show The show, the show You just like the show The glittering everything about the music that you hear. The show, the show, you dislike the show. The glittering, the number one, the one that stole the show. The show, the show, you dislike the show. The glittering, the number one, the one rendu mieux. waren de deze met de show.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 Start bij de ingang Zandvoortselaan, al Amsterdamse waterleidingduinen. Wandeling duurt ongeveer twee uur. Goede conditie is vereist. De kosten zijn 6,50 per persoon. Betalen voor aanvang aan de balie van het Zandvoortsmuseum. Reserveringen kan info at zandvoortsmuseum.nl of telefoonnummer 205 0972. Zingers uit Zandvoort is een gemengd koor. Ze zingen vier, vijf en zesstemmig. Het koor bestaat uit ongeveer 25 tot 35 zangers en zangeressen, van jong tot oud. Leeftijd doet er niet toe. Als je maar leuk kunt zingen en daar ook plezier in hebt. En plezier, dat hebben zij. Ze zijn net één grote familie. De meeste koorleden zitten dan ook al heel lang op het koor. Anne Westerburger, de dirigent, staat ook al vanaf dag 1 voor het koor. Arno arrangeert popsongs zodat ze geschikt zijn voor sopranen, alten, tenoren en bassen. Ze hebben ook een uitgebreid kerstrepertoire. Ze zijn naastig op zoek naar nieuwe leden. Voor inlichtingen José Fonse. Het e-mailadres is fonse met een s josé at gmail.com. Ik herhaal v-o-n-s-e-e-j-o-s-e e, -E at gmail.com. Of kom eens kijken op vrijdagavond na de repetitie van 8 tot 10 uur s avonds. U bent van harte welkom bij de Protestantse Kerk, poststaat nummer 2. Molly straks met Miss Wonderful. En ik ga door met Fungus. Kaperen varen. Zandvoort, op 106.9 FM. and Spooky en Sue met Swinging on a Star. En ik eindig deze uitzending met de Cats.